Twee uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Door de stikstofcrisis verdwijnen de komende jaren zeker 10.000 banen in de bouw. Die verwachting doet het Economisch Instituut voor de Bouw. Volgens het EIB krijgt de sector ook voor het eerst sinds het begin van de economische crisis in 2008... te maken met krimp als gevolg van de problemen rond stikstof. Door die problemen worden geen vergunningen verleend, liggen veel projecten stil of lopen ze vertraging op. De Belgische politie heeft op een parkeerplaats langs de E34 bij Turnhout... 12 migranten uit een koelwagen gehaald. Het ging om 11 Syriërs en een Soedanees. De chauffeur waarschuwde de politie omdat hij vermoedde... dat er mensen in het vrachtruim waren gekropen. De politie heeft de migranten overgedragen aan de Vreemdelingendienst in België. Het Pentagon heeft nieuwe beelden vrijgegeven van de actie waarbij afgelopen weekend IS-leider Baghdadi werd gedood. Amerikaanse generaal McKinsey gaf op een persbijeenkomst meer details bij de luchtopnames. Hij herhaalde dat Baghdadi omkwam toen hij een bomvest liet afgaan. Ook zei McKinsey dat bij de explosie twee kinderen omkwamen. Eerder sprak de VS over drie kinderen die werden gedood. Minister van Nieuwenhuizen heeft in de Tweede Kamer excuses aangeboden... voor de fouten van haar ministerie bij het toelaten van de stint. Ruim een jaar geleden kwamen in Os vier kinderen om het leven bij een ongeluk met een stint. Deze maand concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat er grote fouten zijn gemaakt. Verkeersveiligheid had niet de voorrang, zo stelde de raad. Het weer, vannacht helder. In het binnenland gaat het licht vriezen. In de kustgebieden blijft het net iets boven nul. Overdag wordt het zonnig. In de loop van de middag komt er vanuit het zuiden meer hoge bewolking. Maar het blijft wel droog.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 Come on.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 要。 show you that i love you. Kiss or hug you, cause I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love. You are gunning, just like a chicken in the casino. Take your bank before I pay you out. I promise this, promises. Check this hand, cause I'm marvelous. Carry my, carry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 gate. for the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 op 106.9 FM.